Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het straks over de jeugdzorg. Het kabinet wil de komende jaren 40 miljoen euro uittrekken om de problemen daar aan te pakken. Want er gaat nu veel mis, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Kinderen staan veel te lang op wachtlijsten. Eh, ze zijn ook na uithuisplaatsingen soms slechter af dan thuis. Uh, kinderrechten zitten hierdoor ook met hun handen in het haar... Eh, en niet voor niks vroegen de, de inspectie van Justitie en Veiligheid... en de inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd... eerder deze week het kabinet onmiddellijk met een crisisaanpak te starten. Hè, eh, met de nadruk op onmiddellijk, omdat kinderen onvoldoende hulp krijgen. Straks is er een debat over. Jeugdzorg Nederland heeft al gezegd dat er meer geld nodig is om de problemen op te lossen. Vluchtelingen uit Rwanda in Afrika die in ons land wonen... zeggen dat ze worden bedreigd en geïntimideerd door de Rwandese geheime dienst. Volgens onderzoeksprogramma Zembla gaat het om politieke vluchtelingen. Dat zijn dus mensen die zijn gevlucht omdat ze bang zijn voor de Rwandese regering. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Gisteren waren er daar problemen met een goederentrein die auto's vervoerde. De bovenleiding brak in tweeën en kwam op een wagon terecht. Daar brak toen brand uit. De trein moet worden weggesleept en daarna moet het spoor nog worden hersteld. Dat gaat nog wel even duren, zegt de NS. Je miljardenbedrijf niet verkopen of naar de beurs brengen, maar weggeven aan een goed doel. Dat doet de oprichter van het kledingmerk Patagonia. Die heeft een speciaal fonds opgezet waardoor winst in de toekomst naar de strijd tegen klimaatverandering gaat. Deze journalist van De Correspondent weet meer over de man. Hij heeft bijvoorbeeld ook clean climbing. Eh, dat is een hele beweging op dit moment eh, is hij begonnen. Dat houdt eigenlijk in dat je met klimmen zo, zo schoon mogelijk klimt. Dus geen eh, littekens of, of, rommel achterlaat in, de, in de berg, in de rotsen. En vanuit daar is hij eigenlijk begonnen met gewoon met wat t-shirts verkopen aan vrienden. T-shirts die hij ergens in een winkel had gevonden en die hij wel mooi vond. Nou, daar groeide dus een groot bedrijf uit. De kinderen van de oprichter blijven wel in dienst van Patagonia... maar de familie ontvangt in de toekomst dus geen winst van het bedrijf meer. Het weer nog opnieuw een wisselend dagje. Vooral in het noorden zijn er buien. In de rest van het land ook opklaringen en af en toe best wat zon.